Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De aandeelhouders van Tesla hebben een enorm beloningspakket voor topman Elon Musk goedgekeurd. Het gaat om aandelen van bij elkaar 1 biljoen dollar, 1000 miljard. Musk krijgt de bonus als hij de komende 10 jaar de beurswaarde van het bedrijf laat stijgen naar 8,5 biljoen dollar. Ook moet Tesla bepaalde verkoopdoelen halen voor robottaxis en AI-robots. Klanten van Nexperia krijgen binnenkort weer chips... zegt demissionair minister Karamans van Economische Zaken na overleg met China. De chips worden in China geproduceerd, maar dat land had de export stilgelegd... omdat Karamans had ingegrepen bij Nexperia. Het hoofdkantoor van het bedrijf staat in Nijmegen. De aanduiding cum laude verdwijnt bij de Universiteit Twente... omdat het nadelig is voor vrouwelijke wetenschappers die promoveren... Ze krijgen het predicaat minder snel dan mannen, bleek eerder uit onderzoek. De vermelding cum laude wordt toegekend aan mensen die een proefschrift afleveren van zeer hoog wetenschappelijk niveau. In de Filipijnen loopt het aantal doden op als gevolg van orkaan Kalmegi. Het zijn er nu 188 en bijna 100 mensen worden nog vermist. De orkaan kwam er begin deze week aan land. Gisteren bereikte Kalmegi Vietnam, waar twee doden zijn gevallen. Bij de formatiegesprekken wil verkenner Koolmees vandaag kijken hoe grote verschillen zijn tussen een aantal partijen. Hij gaat vanmiddag eerst om de tafel met D66 en JA21 en daarna met de VVD en GroenLinks-PVDA. Koolmees wil onder meer kijken waar die partijen overeenkomsten hebben. Op de A2 bij Culemborg is aan het begin van de nacht een paard doodgereden. Er reden meerdere voertuigen tegen het dier aan. Eén auto sloeg over de kop. De bestuurders hoefden niet naar het ziekenhuis.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 Dat lag een week stil omdat het spoor gerepareerd moest worden... na een botsing tussen een trein en een vrachtwagen. Honderden vluchten in de VS gaan vandaag niet door. De luchtvaartautoriteit heeft vliegmaatschappijen gevraagd om vluchten te schrappen... Er werken minder luchtverkeersleiders, omdat ze door de shutdown geen salaris krijgen. Het vliegverkeer bij Luik en Brussel is gisteravond korte tijd stilgelegd na meldingen van drones. Ook in het Zweedse Gothenburg was het vliegverkeer een tijd verstoord vanwege drone-meldingen. Het weer, de dag begint grijs, in de middag zijn er perioden met zon en het wordt een graad of 16.